Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Aankomend president Joe Biden vindt het beschamend dat president Trump zijn verlies nog niet heeft toegegeven. Dat zei hij op een persconferentie. Volgens Biden zal het de nalatenschap van de president geen goed doen. Voor de overgang naar een nieuwe regering is het niet essentieel dat Trump zijn verlies toegeeft. Het zal de voorbereiding op de machtswisseling niet in de weg zitten, zegt Biden. De toekomstige Amerikaanse president roept Trumps team op om de verkiezingsuitslag te erkennen... en benadrukt dat er geen bewijs is voor verkiezingsfraude. In Rotterdam is een jongen van 13 aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een steekpartij. Bij die steekpartij raakte een 14-jarige jongen zwaar gewond. Het slachtoffer is aanspreekbaar, maar moest met spoed naar het ziekenhuis. Aan het geweld zou een ruzie vooraf zijn gegaan. De politie is op zoek naar getuigen van de ruzie in de steekpartij. Bloedbank Sanquin heeft de afgelopen maanden 4000 doses met antistoffen tegen het coronavirus geproduceerd. De antistoffen komen uit gedoneerd bloed van mensen die het coronavirus hebben gehad. Het medicijn is nu klaar om te worden ingezet. In eerste instantie om te voorkomen dat mensen met een verzwakt immuunsysteem besmet raken en ziek worden. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die een kankerbehandeling krijgen of aan een ernstige longziekte lijden. Een man van 25 uit Utrecht is aangehouden op verdenking van fraude met coronasteunmaatregelen. Hij zou valse aanvragen hebben ingediend voor zorgbonussen en de tegemoetkomingregeling voor ondernemers. Ook wordt hij verdacht van belastingfraude en witwassen. De man startte bedrijven die geen economische activiteiten hadden. Volgens het OM probeerde hij voor 3,2 miljoen euro te frauderen... en dat geld op een buitenlandse bankrekening te zetten. Het weer. Vannacht is het overwegend droog.